De minister heeft dat plan aangekondigd tijdens een bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het idee achter de meldplicht is dat mensen die voor problemen zorgen geen overlast meer kunnen veroorzaken. Meedoen is niet verplicht, maar als ze niet meewerken moeten ze verhuizen naar een plek waar ze onder verscherpt toezicht komen te staan. In het verleden was er ook al eens zo'n proef. Toen stak de rechter er een stokje voor. Een Russische man die werkte voor chipbedrijven ASML en NXP... had contact met een Russische inlichtingendienst. De man zit vast voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter, vertelt Mitchell van Nieuwsuur. Tijdens die zitting bleek dat de IVD een nieuw ambtsbericht heeft gestuurd... naar het Openbaar Ministerie, waaruit zou blijken... dat deze Russische man eh, contact had met een medewerker... van de buitenlandse inlichtingendienst SVR. Wat dat contact precies inhield, dat weten we nog niet. Maar wat we dan weer wel weten is dat de SVR, die Russische inlichtingendienst... erom bekend staat dat ze inlichtingen in het buitenland inwinnen. En dan specifiek inlichtingen over eh, wetenschap en technologie. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man info doorspeelde voor een nog te bouwen chipfabriek in Rusland. Tegelijkertijd lijkt het erop dat de info die de man doorspeelde niet genoeg was om zo'n fabriek op te zetten. Groningen Airport Eelde mag van het kabinet volgend jaar langer open blijven. In eerste instantie een uur langer in de avond tot middernacht. Later ook een half uur eerder in de ochtend. Daarmee zouden er 150 extra vluchten per jaar kunnen vertrekken vanuit Groningen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel met de nieuwe openingstijden instemmen. En het Amsterdamse festival Milkshake heeft een optreden van Zilia Banks geannuleerd. Er was ophef, want Banks heeft in het verleden transfobe dingen gezegd. Milkshake staat bekend als gender-inclusief festival en zegt dat ze een fout hebben gemaakt door haar te boeken. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden nog het meeste zon. Morgen een grijze dag met in het zuiden kans op wat motregen. Het wordt een graad of 4, maar door de wind voelt het onder nul.